uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. Toenmalig minister Netelenbos van Verkeer wilde 15 jaar geleden voorkomen dat het vervoer op de hoge snelheidslijn openbaar werd aanbesteed. Ze stuurde een brief aan premier Kok. Dat zei Ralf Pans, destijds de hoogste ambtenaar van het ministerie, tijdens de parlementaire enquête over de Vira. Netelenbos wilde dat de opdracht ging naar de combinatie NS, KLM en Schiphol en zag niks in een aanbesteding. Premier Kok heeft haar advies niet opgevolgd. De Amerikaanse politie heeft 192 mensen opgepakt... na een schietpartij tussen motorbendes in Texas vannacht. De arrestanten worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het vuurgevecht vielen 9 doden, 18 mensen raakten gewond. De schietpartij was bij een restaurant in de Amerikaanse stad Waco. Honderden leden van vijf verschillende motorbendes hadden daar afgesproken... om een aantal conflicten uit te praten. De problemen met het uitbetalen van persoonsgebonden budgetten zijn grotendeels voorbij. Dat schrijft staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Door de problemen zaten veel zorgverleners zonder inkomen. Inmiddels wordt zo'n 95% van de declaraties binnen 5 tot 10 werkdagen uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank. Mensen met een vast loon uit een PGB krijgen hun geld in de lopende maand. De voormalige tenniskampioen Bob Hewitt is in Zuid-Afrika veroordeeld tot een celstraf van acht jaar voor verkrachting en seksueel misbruik van jonge meisjes. De zaken speelden zich af in de jaren 80 en 90 toen de meisjes door Hewitt werden gecoacht. De rechter veroordeelde Hewitt ook tot het betalen van 8500 dollar aan de campagne tegen seksueel geweld. Het weer vanuit het westen en noordwesten gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Maastricht is pas vanavond aan de beurt. Daar wordt het vanmiddag nog zo'n 20 graden. Langs de noordkust is het slechts 12 graden. Dit was het en... verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat bij knooppunt Velzen 4 kilometer door een kapotte auto. De rechterrijstok is daar dicht.